Twee uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De Venezolaanse oppositieleider Guaido zegt in een video op sociale media... dat zijn plan om president Maduro te verdrijven in de laatste fase zit. Guaido nam de video op een militaire basis op... samen met een groep militairen en oppositieleider Leopoldo Lopez. Die heeft eigenlijk huisarrest, maar zegt dat hij door het leger is bevrijd. en roept iedereen op de straat op te gaan... Het is onduidelijk hoe groot de militaire steun aan de oppositie nu is. Volgens de regering van Maduro gaat het om een kleine groep militaire landverraders. China maakt zich schuldig aan digitale spionage in Nederland... schrijft de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst in zijn jaarverslag. Volgens de MIVD zijn er vorig jaar meerdere pogingen ontdekt... om militaire technologie te stelen. Naast de Chinezen zouden ook de Russen zich daar schuldig aan hebben gemaakt... De MIVD waarschuwt verder dat Rusland inmiddels een raket heeft ontwikkeld... waarmee een groot deel van Europa kan worden geraakt. President Trump stapt naar de rechter om te voorkomen dat financiële instellingen als Deutsche Bank gegevens over hem en zijn bedrijven aan het congres geven. Parlementaire commissies hebben dagvaringen laten versturen om informatie over Trump los te krijgen. Deutsche Bank heeft jaren terug honderden miljoenen dollars aan de Trump Organization geleend voor vastgoedprojecten. Andere geldschieters deden dat niet meer... omdat hotels en casino's van Trump failliet waren gegaan. Het Indiaanse leger beweert een voetafdruk te hebben gevonden van een yeti... de verschrikkelijke sneeuwman die volgens de mythe op de toppen leeft van het Himalaya-gebergte. Het leger deelde een foto van de afdruk op Twitter. Daarop kwamen veel reacties van twitteraars die er niets van geloven. Het weer nog. Vanmiddag breekt vanuit het oosten op steeds meer plaatsen de zon door. In vooral het noorden kan de bewolking hardnekkig blijven tot de avond. Het is 11 graden onder de bewolking tot 17 graden in de zonnige regio's.